laat Kom, lachte wisselen voor je ogen zit. Mij is geprateerd. Het is de hoogste tijd dat klokje van gehoorzaamheid is me toch wel geleerd. Kom, wees niet dood, ga nu slapen, kattenboot. Niemand had hier nu steur. Straks ga je dromen weer, van je tijd weer. Speurpijn en zo zoveel. Goedenacht, slaap maar zacht, want mijn meid, je grote baas. Kleine Georges, mijn vliegend zwaar, je hebt mijn spelen vandaag, je vaarwaar. En morgen mag je dan met deur, die hier in den tuin kan spelen, hè? Kleine zat ligt al lang mee te slepen. kleine man droom en van koetjes, bijtjes, scheppen. Als je dat niet wakker maakt, krijg je als de ochtend next een mooie bordeaux als je weer ontwijkt. Een jong, wees nou zoet, doet er wat je moeder zei. Doet er je oogjes toe. Straks komt je vader thuis met zijn dronken hoofd. Heb ik voor jou geen tijd. Kind, wees nou stil, wat me niet zo opsternaat. Dan zijn we vreten me op. Jong, hou dan nou toch je kop, als je is gaat, krijg je een mondje pap. Kikaboe, nou, zit poe, nou? moes je lief die dek je toe zal lekker mollig schijntje. Praktisch graag in jouw volkomen baantje. Een moeder zou morgen, een kneel staat voor je vorige. Doe maar slaapjes en droom maar van de schapjes. Al maar niet wanneer je vader als een af is. Morgen is je voor weer zet. Oh, en ik denk altijd wat met mijn keirol, Slopen maar zoet en fijn allemaal lekker slapjes doen, nou, hoor. En Jiddische moeder. Doe heerlijkheid, doe daar wat je meubelen zei. Doe er je oren Fijn wordt gezond, onbeschreven voor altijd. Kijk niet zo in nuttelig, Het Is nog een tijd dat je niet de hebt. Nas jij maar crème de liche. Als er weer een partij koren met verlies, ja, maak jij je maar niet diep. Het is toch heel Blijf maar zoet me kleine zon. Als je goed wilt blijven, gaat mijn kleine zappie. Mag die morgen niet naar home, Brabby. Ik moet dat naar mijn halletje. op de neppen weer dat halletje. Aan die mens zit geen poosje en revogen. Blijf maar zoet me zappie, laat je naar je ogen. In de hele rattenlamp zie ik geen droge boterham. Het is een